9 uur. Freddy van Tijn met het en worden toegestaan. De regering zinde al een tijdje op het verbod. Vorige maand zei de vicepremier dat datingprogramma's niet overeenkomen met de Turkse familietradities. De Turkse regering kan maatregelen per decreet afkondigen onder de noodtoestand. Die werd afgelopen zomer uitgeroepen na de mislukte koepoging. Sindsdien zijn meer dan 100.000 ambtenaren, wetenschappers en militairen aangepakt... van wie wordt gezegd dat ze aanhanger zijn van de Gulen-beweging. Ze zijn ofwel ontslagen of vastgezet. Vanavond is ook in een decreet het ontslag bekendgemaakt van weer 4000 mensen, onder wie academici en medewerkers van het ministerie van Geloofszaken. In Amersfoort heeft een grote brand gewoed in de hal van een complex van een veilinghuis. De rook was in de wijde omgeving te zien. In de hal lagen onder meer autobanden en er stonden auto's en andere voertuigen. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak aan het begin van de middag. Het blussen in de hal was vanwege de hitte te gevaarlijk. De brandweer richtte zich op de twee andere hallen van het complex. Anderhalf uur geleden was de brandmeester. Het nablussen gaat nog uren duren. En Bayern München heeft voor de vijfde keer op rij de Duitse titel gewonnen. De club won met 6-0 van Wolfsburg en daardoor is de club van Arjen Robben niet meer in te halen. Het is de 27e keer in totaal dat Bayern de landstitel wint. Arjen Robben scoorde een van de zes doelpunten vanmiddag. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Blijft droog en de minima liggen vannacht in het binnenland iets boven het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of 4. Morgen vrij zonnig, maxima van 16 tot 19 graden en veel wind.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 Het is vandaag zaterdagavond 29 april 2017. Het komend uur natuurlijk een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Doen het eerste uurtje met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update en natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Zoals in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes en straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening horen we muziek van Breed Carolina... en Drop Confusing Kaline Sanders... Het Rhythm is a Dancer. En waar kennen we dat nummer toch van, hè? Jaren 90, een grote hit. En nu is het tijd voor EDX met All I Know. text from my ex. You know I always flex on my ex. You know I got a rep to protect. You know I never let it get to my head. Yeah, I never get back to your are wet. My DJ bring his decks on the jet. Came back, but you put me on the sofa. I knew you wanna get my respect. I don't know why you move to mass. Point trying to prove again. Uh, they go getting loose again. We got try win, but you lose again. Nigga, hanging around those bougie ends. See, got those, so you're using them. But yeah, getting high, gonna lose the jams. Cause I love you long time, but we use the 10. seems to be. Trying to work out what it means to me. Nowadays, everybody want a piece of me. Notorious Southwest and East, yo. That's why I left the scene so the scene could read. Used to check the channel man for the DVD. Getting out of minute sometimes. Time beats the East, in LA, getting lean with D. I don't know why you move from mansion. Who you are from who's your friends. I got space for you and two in the bands. And a one night stand if you do it again. Man, i me in amnesia. Brandy, you're Moesha. After referendum, girl, I still got that visa. Oh, chip banana. shimmy ya. Ah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky rain bigger than this. matter how I'm Beverly Hills.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 En daarvoor muziek van Tiny Temba. Dus samen met Tanisha met Text From Your Ex. En die plaat heb je waarschijnlijk al vaak gehoord. En ja, het begint al langzaam een hitje te worden. CFM Zandvoort, ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. De Fast and Furious films worden in het zonnetje gezet. Dat allemaal tijdens de MTV Music and TV Awards. De filmreeks die inmiddels al acht delen beslaat. Krijgt eh, op zondag 7 mei de Generation Award. Dat maakt de muziekzender de afgelopen vrijdag bekend. Het is voor het eerst dat de Generation Award aan een filmreeks gaat... in plaats van aan een individu. De hoogste persoonlijke onderscheiding van de MTV Music... Eh, nee, wat zeg ik? Movie Award ging eerder dit jaar onder andere naar Johnny Depp... Jamie Foxx en eh, Will Smith natuurlijk. De Fast and Furious hoofdrolspeler Vin Diesel neemt een bijzondere prijs volgende week zondag in ontvangst. Hij wordt vergezeld door de tegenspelers Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson en Jonah Webster. En MTV reikt dit jaar voor het eerst ook prijs uit aan televisieprogramma's. De naam werd daarom veranderd van MTV Music, eh, nee, MTV Movie Awards... naar MTV Movie and TV Awards de horrorfilm Get Out is dit jaar met zes nominaties de grootste kanshebber. En ik weet niet of je er meer over gehoord hebt, maar eh, Get Out was een of andere B-horrorfilm. Zo werd die gemaakt. Eh, het heeft geloof ik geen drol gekost. En het was eigenlijk om rechtstreeks op video uitgebracht eh, te worden. Maar uiteindelijk in de bioscopen deed hij het mega goed. Dus als je hem nog niet gezien hebt, de film Get Out moet je hem zeker gaan zien. Zie je zo Zandvoort, zometeen at Sheeran met zijn laatste verschenen Maar eerst die cheat codes met No Promises. En dat doen ze samen met Demi Lovato. careful, nah, nah Love ain't simple, nah, nah Promise me no promises Yeah!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 My, my, my, my, my, my, my. Sharon met Galwave Girl. Dat was de Danny Dove en Offset remix. En daarvoor horen we Cheat Code. We zijn met Demi Lovato met No Promises. En zo wordt het even tijd voor de, eh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. 29 april 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend meer informatie check even de website escape.nl met onder andere onze eigen Zandvoortse Raymonde natuurlijk. En vanavond heeft hij meegenomen Greg van Buren, Frederik Abbas versus Chelsea en Marbo is de MC vanavond. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Als we verder gaan kijken, dan vinden we Club Air vanavond het feestje 7 jaar. Ik wou zeggen 7 years. Ja, hetzelfde, maar het heet 7 jaar. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R in Amsterdam. En eh, voor meer informatie, r.nl of... Eh, wat is lip? Vieze poesendek, favela, lik, kattenkwaad, afrolosjes, golf en jam. Dat vanavond allemaal in Air in Amsterdam. En nog een leuk feestje. Als je meer houdt van hip-hop, R&B en eh, ja, urban... is vanavond natuurlijk het wekelijkse feestje Encore... met vanavond Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En het allemaal natuurlijk in de Melkweg. En voor meer informatie check melkweg.nl met vanavond Reggie V, Washington DJ, SMP en Soyuyu. Juju. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore Girls Night Out. En wat dichter bij huis. Vanavond in de Stalker hebben we Bananenclub. Begint de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Stalker natuurlijk. voor meer informatie check de website clubstalker.nl met onder andere Spers, Bustine en Jieber, Gianna Rota en Dominique Brooks. En eh, ja, als we toch in de Stalker zijn, ze hebben daar twee eh, afdelingen. Beneden en boven. En eh, dan hebben we ook vanavond Pauper Disco. Begint ook vanaf middernacht tot vijf uur in de ochtend in de Stalker. En voor meer informatie check ook dan even de website clubstalker.nl. Want ja, twee feestjes, dus het is altijd een beetje... Ja, waar gaan we naartoe? Of boven of beneden? Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit. En volgens mij eh, kan je gewoon kiezen. Vanavond dus in de Stalker, Disco of Bananenclub. Zie je bij mijn Zandvoort? We gaan door met muziek, want zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Asti Mahone... Het een nummer wat je waarschijnlijk wel kent. Lady. En dit is samen met Pitbull.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 Ik hoef geen bloemen, bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. te janken. Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor muziek van je broer, het kind van de duivel. Ik heb hem eh, afgelopen week nog gezien. En eh, ja, even gesproken. Nou ja, gesproken, we zijn elkaar gedacht. Het was eh, tijdens de Koningsdag in, in Alkmaar met Slam. Daar was ik de hele dag aanwezig. Koud dat het was. Alleen ja, qua regen viel het op zich mee. Af en toe een paar druppeltjes. Maar uiteindelijk toen het afgelopen was, toen nou, begon het pas eigenlijk te regenen. Je broer dus met Kind van de Duivel en de vorige Cassius. Samen met uh, Cat Power en Pharrell Williams met eh, Go Up. En uh, werd het even tijd voor de 10 boven beste plaat van dans voor deze week op 10. Jay Magic en catchy Katie Brown met Love is Not a Game. 9 deze week Midland met Final Credits. Op 8 Sony Fodera met Caught Up, Future Just Me. Op 7 deze week Angelo Ferreri met End of Streets. Op 6 deze week Juliet Sigora met Did You Take My Money. Op 5 deze week eh, Carrie Chandler met Hallelujah. De Angelo Ferreri Charmix. Op 4 deze week Christine Blond met Love Shy. De Sam Divine en Cassim Extended. Op 3 deze week eh, Kim Manuel met uh, Serhor Dotor, de Adam edit. Deze week op twee Gorilla's en eh, Jenny Bath met We Got The Power. Deze week nog steeds op één in de tien bovenbeste plaat van de dansgroep. Het is Clapton met de drums, Din Dada. Nu hoor je nu hier op CFM Zandvoort. Clapton en George Kranz met de drums, de nummer 1... uit de 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. CFM Zandvoort. Dat was Antonio Chiga... Chicaca. Zo, komt er lekker uit. Met de Soul Motion. En daarvoor Black and Crown. En Chris Marina met de eh, You Know. You Know What's Up. En tot zover ook eh, het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Dan is het tijd voor... Uh, na het nieuws en weer met DJ Mauso. Zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we natuurlijk helemaal naar Italië... met het beste van de club zet Italië met DJ Kelly, Maar voor nu nog een paar stukjes muziek. Als we het redden voor het nieuws...